1 uur. Juri Stubenitski met het NOS. Dat wil de proefboren ziet er vanaf. Nieuwe wetgeving maakt het onaantrekkelijk om door te gaan met de plannen, zegt het bedrijf. Er zouden veel meer investeringen nodig zijn om gas te winnen op de beoogde locatie. Het bedrijf maakte zijn besluit bekend nadat de Raad van State vanochtend had besloten dat twee proefboringen juist mogen doorgaan. Bezwaren van actiegroepen werden ongegrond verklaard. Een van die groepen, de Waddenvereniging, is blij dat het gasbedrijf toch afziet van de proefboringen bij Schiermonnikoog. Ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland sturen patiënten vaker naar een andere spoedeisende hulp vanwege een opnamestop. Volgens het medisch tijdschrift Zorgvisie waren er in het laatste kwartaal van vorig jaar twee keer zo vaak opnamestops als in dezelfde periode een jaar eerder. Oorzaak, de drukte en het personeelstekort. In Haarlem zijn vannacht twee mensen overleden door koolmonoxidevergiftiging. Het zijn een vrouw van 46 uit Heilo en een man van 53 uit Akersloot. Ze zaten in een auto. Volgens de politie van Haarlem hadden ze een kacheltje bij zich dat de vergiftiging heeft veroorzaakt. Het lastigvallen van vrouwen op straat moet strafbaar worden. Dat wil de PvdA. De partij heeft er een initiatiefwet voor ingediend. Een groot deel van de Tweede Kamer steunt het idee. Het wordt na de verkiezingen behandeld. En wintersporters hebben dit jaar meer ongelukken gehad. Volgens alarmcentrale Eurocross waren er van januari tot nu 10% meer ongelukken dan in die periode vorig jaar. Artsen zeggen dat de verwondingen ook steeds erger worden. Ze zagen veel gebroken onderbenen, schouderbreuken en zware knieblessures langskomen. Het weer dan nog, het is lenteachtig vandaag met veel zon, het blijft droog en het is 8 tot 15 graden. Later vanmiddag meer bewolking, Morgen wisselvallig, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt morgen 9 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is wat vertraging op de A15, Europort richting Rotterdam... bij havens 4000, 3 kilometer.